Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rijkswaterstaat maakt zich zorgen over de veiligheid van weginspecteurs. Hun gele pick-up trucks werden vorig jaar 16 keer aangereden, drie keer meer dan een jaar eerder. Hoe dat komt is niet helemaal duidelijk. Volgens Rijkswaterstaat kan het te maken hebben met het feit dat het drukker is op de weg. Dat betekent meer incidenten. Verder weten ze het niet echt, zegt Rijkswaterstaat. Belangrijk wat we wel zien is dat onze weginspecteurs eh, zien dat mensen eh, afgeleid zijn in het verkeer. Dus hun navigatie onderweg eh, gebruiken, instellen, hele vergaderingen doen achter het stuur of bakken kwark eten. Het is tot nu toe steeds gebleven bij blikschade. Weginspecteurs zijn niet gewond geraakt. Eerder werden de strepen op de auto's al feller gemaakt. Ook werd een matrixbord toegevoegd op de achterkant van de wagens om ze meer opvallend te maken. De Amerikaanse aanklager, die was aangesteld om Donald Trump te vervolgen... zegt dat hij waarschijnlijk genoeg bewijs had voor een veroordeling. De zaak ging over de verkiezingen van vier jaar geleden. Trump verloor, maar zei dat er was gerommeld met de uitslag. Zijn aanhangers waren zo boos dat ze het kapitool bestormden. De aanklager noemt het een ongekende criminele poging om aan de macht te blijven. Trump zelf heeft al gereageerd, zegt deze Amerikaanse verslaggever. He called it fake findings by quote, deranged Jack Smith, who was unable to get the case tried before the election. De aanklachten zijn ingetrokken omdat Trump opnieuw gekozen is als president. Aanklager Jack Smith heeft inmiddels ontslag genomen. met de koude temperaturen van vannacht is het in Winterswijk gelukt om een schaatsbaan met natuurreis te maken. De hele nacht hebben ze daar de baan besproeid. Het ijs is nu 8 mm dik. Dat zegt verslaggever Lennart Zwolfs. Half negen, ja, toen ging het open. En gelijk, ja, de echte fanatiekelingen, die zijn er dan al bij natuurlijk. Ze hebben hier een kleine kinderschaatsbaan. De, de krabbelbaan wordt hier genoemd. Nou, daar is het rustig. De kinderen, die zitten wel op school. Maar op die 400 meter baan wordt echt volop geschaatst. Ik denk dat er zo'n, nou ja, mannetje of 100 is nu. Ook een aantal toeschouwers die ze staan aan te moedigen natuurlijk. De ijsmeester verwacht dat er nog tot in de middag kan worden geschaatst. En het weer nog een grijze dag met vooral in het noorden af en toe wat regen of motregen. Het wordt vandaag max 1 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat nog file na een ongeluk... tussen Beverwijk en de afrit Haarlem-Zuid. 11 kilometer met een half uur vertraging.